Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een inval door Israël in Rafah zal een gamechanger zijn... en een humanitaire ramp veroorzaken. Dat zei demissionair premier Rutte vanavond in de Tweede Kamer. Als zo'n eventuele inval gebeurt, dan komt het kabinet bij elkaar... en gaat ze zich beraden, zei Rutte. We hebben duidelijk gemaakt dat zal dan politieke gevolgen hebben. Het zal een gamechanger zijn. Wat dat precies inhoudelijk betekent, zullen we dan eh, met elkaar eh, wegen. Maar don't do it. En waarom? Omdat het een, een humanitaire ramp... in de zou zijn. Er wonen meer dan een miljoen mensen daar nu, of wonen. Die verblijven daar onder hele moeilijke omstandigheden. Op een stuk grond niet groter dan twee keer Noordwijk. Ja, Rutte heeft deze boodschap doorgegeven aan de Israëlische premier Netanyahu. Hij zegt daar ook bij dat humanitaire hulp voor Gaza nu het belangrijkste is. Demissionair minister van Genip heeft twaalf mensen een brief gestuurd. Daarin biedt ze haar excuses aan vanwege het verkeerd omgaan met hun persoonsgegevens. Het gebeurde in een onderzoek naar salafisme en radicalisering. Vorig jaar bleek dat het ministerie van Sociale Zaken moskeeën en moslims onderzocht... zonder dat ze daarvan zelf op de hoogte waren. Er zijn gepakt omdat ze een aanslag op het Zweedse parlement zouden hebben voorbereid. De mannen met de Afghaanse nationaliteit zouden banden hebben met de terreurgroep IS. Ze zouden uit zijn op wraak vanwege de Koranverbrandingen in Zweden. En Ronnie Flex heeft een protestvideoclip opgenomen in Rotterdam. Het is een digitale middelvinger tegen zijn oude platenlabel Top Notch... die hem in zijn ogen te weinig heeft betaald voor het succes dat hij heeft gehad. Achteraf had hij het eerste contract misschien niet moeten tekenen, zegt hij. Eh, ja, dat is inderdaad waar. Dat had ik inderdaad niet moeten doen. Maar ik was 19 jaar destijds. Het was mijn levenslange droom om bij Top Notch te tekenen. Eh, het enige vooraanstaande hip-hop label in Nederland nog steeds. Kan ik gewoon eerlijk over zijn. Eh, maar goed, ja. zoals ik zei, 19 jaar niet bezig met kleine lettertjes. Alleen bezig met het uitbrengen van mijn muziek en maken van mijn muziek. En zodoende. Top Notch pakte 90% van alle inkomsten van hits als Energie en Come Again. Als tegenactie dan Flex vanavond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 A Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true. These angels. nam u mee, luisteraars, naar Scarborough Fair. goes on hurrying by And hours just fly En nou wou ik u laten genieten van een eh, liedje wat heet eh, If I Only Had Time. En uh, vertolkt door Frank Ferrari. en dat ga ik alsnog doen hoor. Hmm. tijd hadden, luisteraars... dan zouden we van allerlei spannende dingen willen ondernemen in ons leven. Maar eh, zolang je eh, gezond bent van lijf en leden... en zolang je doorgaat met ademhalen, dan kan dat toch allemaal? Of eh, vergis ik me nou? Slim Whitman, dat is een, ja, die man met een heel apart stemgeluid. En die gaat ons verrassen met een nummer over de Mockingbird Hill... sun in the morning peeps over the hill, kisses the roses round my windowsill. Then my heart fills with gladness as I hear the trill of the birds in the treetop on Mockingbird Hill. Tra la la la, tra la la dee, it gives me a thrill Wake up in the morning to the mockingbird's trill. Tra la la tra la la there's peace and goodwill. You're welcome as the flowers on Mockingbird Hill. and an acre to till. A mule that I bought for a ten dollar bill. There's a tumble down shack and an old rusty mill. It's my home, sweet home, up on Mockingbird Hill. When it's late in the evening, I climb up the hill and survey all my kingdom while everything still only me and the sky and an old whippoorwill it's my home sweet home upon Mockingbird Hill tra la la la tra la la lee it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill Tra la la, tra la la there's peace and goodwill. You're welcome as the flowers on Mockingbird Hill. aparte stem, hè? En kan niet lekker hoog, Ja, dat was eh, niemand minder dan Slim Whitman, luisteraars. Countryzanger. Uh, eh, April Love. Wordt gezongen door Johnny Matthews. Has anybody here seen April dressed in her gown of green? She walks in a world of enchantment where no one ever grows much older than say Ja, April Love kennen we natuurlijk van Pat Boone, maar dit was Johnny Matthews die het, eh, die het zong. Ja, uh, Annemieke, eh, als je nog stand-by bent, zeg maar... als je nog luistert, dan heb ik een verrassing voor je. Want uh, Petra Dillema, die heeft voor jou een verzoekje gedaan. En daar ga ik gewoon aan, aan tegemoet komen. Het is een nummer van Ronnie James Dio. En dan heb ik het over de mooiste kleur in je ogen. Namelijk de Rainbow Eyes. yesterday. Oh, I didn't care. Never cared for yesterdays. Fancies in the air. No signs of mystery 因为。 Maar waar we erg lang van hebben kunnen genieten. Ruim zeven minuten maar liefst. Ronnie James Dio met Rainbow Eyes. En eh, speciaal eh, verzoekje eh, van Petra. Of voor Petra moet ik het zeggen. nee, van Petra voor Annemiek, zo moet ik het zeggen. Ook al een dagje ouder, moet je me maar niet kwalijk nemen, luisteraars. het is ook een mooie. Niemand laat zijn eigen kind alleen, maar dan de originele Engelstalige versie. dan weet ik niet wie dat, eh, wie dat gepikt heeft. Eh, of nou Willeke en Willy dat hebben gepikt van eh, René en Renato. Want die horen u zojuist. Of dat René en Renato dat Nederlandstalig liedje hebben vertaald in Save Your Love. Ik denk, ik denk luisteraars, stiekem, dat het toch Willeke en Willy Alberti dat hebben vertaald. Van de Engelse versie. Dat dat de origineel is. Maar wie ben ik? ik? Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ik kan wel met zekerheid zeggen dat we gaan genieten van de Moody Blues. Met de Nights in White Satin. Nights in White Satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to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 Past... was dat Justin Hayward met de Moody Blues en Nights in White Satin. Dit is een prachtig nummer van Rob de Nijs. Die eh, zich buigt over het lichaam van zijn eh, zieke vrouw of vriendin. En het niet kan verkroppen nu het om haar gaat.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 ik als een leven in nood. Wordt mijn kracht oneindig groot. Ik voel me sterk.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 het zo dichtbij. Grijp het licht en breng het haar. Ik hijs het wonder op voor haar. Want God, ik kan niet zonder haar. Nu het om aantal van de prachtige nummers gezongen. Rob de Nijs, nu het om haar gaat. Ik ben er stil van, luisteraars. Dit zijn de chorus. Everybody Hurts. We zijn wel op de pijnlijke manier bezig vanavond, hè? of this life will hang on. Everybody Hurts. En wie heb ik aan de telefoon? Goedenavond. Ja, een hele goede avond. Kijk eens even aan. Amsterdam. Uit, oh, zo ver weg? Ja, nee, het is, eh, afstand is relatief, hè? Ja, dat is ook zo. En eh, als, het, eh, als het gaat om, om radiogolven, hè, want we hebben hier natuurlijk, hier aan de kust hebben we zatgolven, maar we hebben ook radiogolven. En die bereiken Amsterdam helemaal, hè, toch? Ja, dat klopt. Je, zit, eh, je spreekt nu eh, met eh, Amsterdam is poep op de stoep. Je kent hem wel, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar je draait weer lekkere muziek, joh. Nou, dankjewel, Wim. Uh, heb, heb jij nog verzoekjes, jongen? Want dan ga ik... Nou ja, nou, ja ik, weet, ik had er eentje, maar die heb je net al gedraaid. Dat was? Dat is waar de volgende een andere artiest. Nou ja, het is een nummer van R.E.M. is dat. Oh ja. En dat, heet, en dat nummer heet... E- Everybody Hurts. Ja, dat klopt. Deze is daar niet van, ja, maar die is dan van, ja, nou. Dit waren de koers. Dit waren de koers. Dit waren de koers uit Ierland, ja. En dus uh, Patrick TS, dat was gisteren of vandaag. Ja. En ik liep dus ook in zo'n pak. En uh, had ik dus de feestwinkel gekocht. En, eh, en ze dachten allemaal dat ik een boswachter was. Ja. En dat doe ik dus niet goed, hè? <laughs> Nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar goed, we hebben goed om jou, om jou weer te horen. En ik, ik merk dan wel dat er ja, dat er ook meerdere luisteraars waren. Dat Petra luistert en Annemiek die luistert ongetwijfeld. Ja, er zijn meerdere luisteraars gelukkig. Ja. Heb ik, uh, en eh, die man eh, in Rome die zou ook luisteren, heb ik gehoord. Ja, maar die, die heeft ook gebeld met de keukenhof. Hè, want die moet ook nog... wil nog met de Pasen wil hij weer bloemetjes hebben van de keukenhof. Nee, dat klopt, dat klopt. Want ja, hij zat al een beetje te klaar. Zijn kippeltje was weg. En, ja, ja. ja joh, die man heeft altijd... Je, je, zet hem maar een krookjes op. Nee, maar dat keppeltje ligt op de wc. Die heb je gewoon afgezet. die moest, eh, hij moest nodig en uh, heb je zijn keppeltje oh. afgezet. Want ik, anders kan hij niet persen. Hè? Dan, eh, ja, dat is zo. Dat, voordat je het weet, komt van alles geperst. Komt ja. er in de krant. Hou ja. op. Dan vliegt dat keppeltje eraf. Ja, ja, Hey. Maar, kijk maar of je het nummer kunt vinden van, uh, van R.E.M. Night Swimming. Zal leuk zijn. R.E.M. Nou, ik ga, ga zoeken. Hoe, hoe, heet dat, zei je? Night Swimming. Nachtzwemmen. Oh, oh night swimming, oké. Okay. R.E.M. met night swimming. Van het, eh, van het album Automatic for the People. Oh ja, oké. Nou, helemaal goed. hey, aankomende, ah, nou, aankomende vrijdag gaan we er weer voor, hè? Ja, dan gaan wij, eh, dan gaan we, dat wordt drie uur lang, want dat de boys heb ik begrepen. En, ja. Eh, dat wordt op de oude manier, want zo, volgens mij hebben we geen gasten. Ja, ik hoop dat de pater komt, want ik zit er wel te wachten op een paasverhaal natuurlijk. Ja, ja dat moeten we, ehm, daar moeten we wel aandacht aan besteden natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. En uh, had jij die uitnodigingskaart nog, uh, nog, nog op gereageerd van de Spaanse Gasthuis? uitnodigingskaart van het Spaarne Gasthuis? Ja? Nee, nee, nee. Nou, kon... Oh. Vertel. Ja, je kon op kosten van, van de gemeente Haarlem... Ja. kon je dus in verband met de paas de eieren laten schilderen. Ah, in het Spaanse Gasthuis? In het Gasthuis, in Zuid. Oh. Ja. <laughs> Wat leuk. Dus ja, nee, ze hebben voor mij al stijger opgebouwd, dus ja maar, Wat zeg ik nu er allemaal? Ja, nee. maar, eh, maar van, waar in dat, in dat ziekenhuis, joh? Dat is, kan het kwaad aan die eieren schilderen? Nee hoor, nee, oh? schijn, nee, ze schijnen gewoon, eh, wat, ja, maar dit is een eh, speciale verf kippenverf, is dat? Ja. Ja, en een kip en een ei, dat gaan prima samen natuurlijk. Maar wat was er nou eerst, de kip of het ei? Ehm, ja. Ja. Steek, ja, steekvraag. Pinocchio, <laughs> hè? Steekvraag is dat, hè? ik vind een goede vraag voor de luisteraars. En eh, laat ze de, de, antwoorden maar insturen. En dan eh, horen we vrijdag wel wie er gelijk heeft. Helemaal goed. Denk ik. hey, Wim, bedankt, bedankt voor je belletje, man. Ik ga nog een stukje muziek draaien. en dan, eh, vanuit, ja, vanuit Amsterdam zeg ik dan maar... Doet, doet. <laughs> Oké, <laughs> Hey. hey. Tot vrijdag, hè? Tot vrijdag. Doeg, doeg. Hoi, hoi.

Springfield eh, weet, eh, weet zichzelf geen raad eigenlijk. I don't know what to do with myself. Nou, eh, dus je moet gewoon... Uh, ze leeft niet meer. Dat, dat, die oproep kan ik eigenlijk niet doen. Ik wou zeggen, je moet gewoon meer naar... Uh, ZMM Zandvoort luisteren, maar dat, dat gaat niet werken. Ik heb mijn badpak al aan en mijn collega Willem Ruijs heeft ook zijn badpak al aan. We gaan nacht zwemmen. doen we met Arjen. Nou, Willem, jongen, ik zou zeggen, daar daar gaat hij dan aankomen. R.E.M. ago. Turned around backwards so the windshield shows every street light reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. replaced by everyday night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. And what if there were two side by side in orbit around the fairest sun? tide ever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly under. every street light a reminder. Night swimming, deserve. ja met Night Swimming. Vond toch een beetje koud, Wim. Eh, eh, ik weet het niet. Het is, eh, het is nog niet helemaal de temperatuur die ik, die ik eigenlijk nodig heb als ik ga zwemmen in zee. Want oh, oh, oh, Night Swimming. Nou ja, in ieder geval... het was niet zo dat de zee, zeg maar, dat er muien waren. En de KNRM in actie moest komen. We zijn weer veilig aan de kust beland, luisteraars. En nou... Everybody's talking at me. I don't hear a word they say. Only the echoes of my mind. Julio is regio's. People stopping staring. I can see their faces. Only the shadows of their eyes.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 hele charmante manier van Engels Engelse taal eh, heeft hij. Eh, Julio Iglesias, Everybody's Talking. Nummer van Nielsen, dat ik me niet vergis. Ik, eh, ik, moet het laatste er alweer inslingeren, luisteraars. Want ja, de klok van 12 uur is onverbiddelijk. Het Niels komt weer voorbij. Morgen kom ik de week weer bij u doorzagen, als u het goed vindt. Vanaf 8 uur morgenochtend ben ik er weer. Dank voor het luisteren allemaal en straks wel terug rusten. Hè? Morgen mag je me weer aanraken hoor. En niet weglopen, blijven zitten. Diana Ross, daar gaan we ermee uit. Touch me in the morning. Eh, nou, nogmaals luisteraars, tot morgenochtend. Met eh, lekkere muziek natuurlijk en ook eh, stukjes cabaret. We gaan ook weer lachen morgen.